De vraag is wel of het er echt komt. Het kabinet is bezig het raadgevend referendum af te schaffen. Binnenvaartschippers die gevaarlijke stoffen vervoeren... moeten bij dichte mist extra veiligheidsmaatregelen nemen. Bijvoorbeeld het inkorten van de vaartijden. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid... in het onderzoek naar de botsing van een binnenvaartschip... op een stuw bij Graven eind 2016. Ook wil de Raad dat Rijkswaterstaat... het scheepvaartverkeer bij mist stil mag leggen. Drie gemeenten die voorop lopen bij het aardgasvrijmaken van wijken... willen daarvoor meer geld van het Rijk. De bewoners van die wijken in Utrecht, Woerden en Wageningen moeten hun huis aanpassen voor 2030. In de Volkskrant zeggen ze dat ze bang zijn voor kosten van enkele duizenden tot 30.000 euro per huishouden. Het dodental als gevolg van het noodweer in India is opgelopen tot boven de 90. Er zijn meer dan 160 gewonden. In de deelstaat Uttar Pradesh kwamen zeker 64 mensen om door zware regenbuien met onweer en hagel. Op veel plaatsen zijn huizen verwoest en bomen ontworteld. Ook veel de elektriciteit uit en is veel vee omgekomen. In de deelstaat Rajasthan kwamen vannacht 27 mensen om in een zandstorm. De tafeltennisvrouwen van Noord- en Zuid-Korea zijn gefuseerd. Ze hadden op het WK in Zweden vanochtend eigenlijk als landenteams tegen elkaar moeten spelen in de kwartfinale. Maar ze besloten om niet te spelen. Ze gaan nu als gezamenlijk team naar de halve finale met toestemming van de tafeltennisbond en het IOC. In de halve finale is Japan de tegenstander. Het weer, het is droog en zonnig. Het wordt 13 tot 16 graden. Vannacht lokaal kans op vorst.